Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. 15 Nederlanders zijn met een Europese evacuatievlucht vertrokken uit de Chinese stad Wuhan. Ze gaan weg vanwege het coronavirus. Twee van hen hebben hun Chinese partner meegenomen... en in het vliegtuig zitten ook andere EU-burgers. Het is de bedoeling dat de Nederlanders vanavond in Nederland aankomen. Daarna moeten ze uit voorzorg twee weken in quarantaine. Voor het eerst is ook buiten China iemand overleden aan het coronavirus. Het gaat om een man van 44 uit Wuhan die overleed op de Filipijnen. In China is het aantal doden volgens Chinese staatsmedia opgelopen tot boven de 300. Ruim 14.000 mensen zijn nu besmet. De A2 tussen Den Bosch en Eindhoven is weer open. De snelweg was vanmorgen in zuidelijke richting tot kwart over acht afgesloten... na ongelukken met meerdere auto's. Het ging mis toen vannacht een auto door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Andere automobilisten konden niet op tijd uitwijken en botsten ook. Een wagen van de Rijkswaterstaat die de weg afsloot werd ook aangereden. Eén persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht. In Tanzania zijn zeker twintig mensen omgekomen... in het gedrang van een kerkdienst in een stadion. Ongeveer 16 personen raakten gewond. Onder de doden zijn vijf kinderen. Het gedrang ontstond toen de gelovigen zich konden laten zalven met heilige olie... die hen voorspoed en gezondheid zou brengen. In het donkere en volle stadion werden de slachtoffers onder de voet gelopen. De kerkdienst werd gehouden in het noorden van Tanzania... aan de voet van de Kilimanjaro. Met nog bijna een half jaar te gaan tot de Olympische Spelen... zijn in Tokio bijna alle stadions opgeleverd. Vandaag was de opening van de Ariake Arena... waar de volleybalwedstrijden gespeeld zullen worden. Ook na de Spelen zijn er sportwedstrijden en concerten in het stadion. Alleen de hal waar de zwemwedstrijden gehouden zullen worden... is nog niet af. Die wordt volgende maand opgeleverd. De Olympische Spelen beginnen op 24 juli. Het weer vanuit het zuidwesten trekt een gebied met regen het land in. In het zuiden en midden wordt het vanmiddag weer droog. Het gaat daar stevig waaien bij een temperatuur van ongeveer 12 graden.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 Met wat regen hier en daar. Ja. Maar dat mag de pret niet drukken. ZFM Jazz. Mijn naam is Marco. En mijn naam is Erik. Fijn dat je luistert. Erik, eh, wat hebben we vandaag allemaal in het programma? Nou, ehm, we beginnen natuurlijk de ochtend met wat uh, beetje slow tempo. Lekkere jazzmuziek om mee wakker te worden. Ja, en zoals gebruikelijk hebben we een nummer van Toets Tielemans altijd als eerste. Uiteraard, dat is onze vaste opening. En deze keer met eh, onze vriendin van de show, Laura Fici. Laura, ja. En Laura gaan we nog volgens mij nog een keer terug horen. Ja, dat denk ik ook. En we gaan vanmiddag nog naar een concert van Laura. Die speelt in... Naar de, nee, naar de straat. Naar de straat is het, ja. Ja, ja. Ehm, en eh, ik was aan het vertellen wat we allemaal gingen doen. Dus eh, we beginnen met een beetje rustig wordt wakker jazzmuziek. Ja. En we gaan het langzaam opvoeren naar... Ehm, de plaat van een zanger waarvan je het niet van verwacht. En van daaruit gaan we door naar eh, een, een spetterende afsluiting van de zondagochtend... met up eh, uptempo, heerlijke, lekkere jazzmuziek... waarmee je die croissantjes uit de oven kan halen. En de sudrans kan uitpessen. Precies, dat bedoel ik. Nou, ik heb er in ieder geval zin in. Heel fijn dat je luistert. Ja. En, eh, We gaan verder met, een, met de big band van Michael Legrand. En het nummer heet Images. gaan uitvederen. Oftewel een eind aan breien. Ja, inderdaad. Uh, ook ehm, gelijk een goede gelegenheid. Ja, goede gelegenheid om even onze internationale gasten te, te verwelkomen nog. Dat is een herzlich welkom met onze treue Deutsche Zuhören uit Bayern. Dobro outro aan onze Russische luisteraars. Ja, want waarom doen we dit nu even internationaal? En welcome to our English guest. Ja, want we hebben namelijk platen uit China deze, eh, deze twee uur uit Rusland, uit Scandinavië. naar Amerika en Engeland sowieso, uit Nederland. Ja, en allemaal jazz. En allemaal jazz. Hartstikke leuk. Ja. En eh, laten we maar gelijk verder gaan, denk ik. Of had je nog wat te vertellen, Erik? Eh, ik heb heel veel te vertellen, alleen we zitten hier om lekker eh, wakker te worden met jazzmuziek. Dus ik zou zeggen, we gaan naar het volgende nummer toe.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 Nou, is dat even een lekkere opener? Onze eigen vriendin van de show, waar we vanmiddag even naartoe gaan. Dan geeft ze haar eigen privéconcert. Daarom. Met een, eh, een Zuid-Amerikaans trio. Dat is ontzettend leuk. Ja. Hebben we al een keer gezien. Ehm, dan zeg ik weer uh, en we hadden zo afgesproken geen uur te gaan Vandaag gaan we geen uur zeggen, maar Wouter. Of uh, Marco. <laughs> Ja, nou wordt hij helemaal te gek. Nou wordt hij helemaal gek. Goed. We gaan ehm, door naar het volgende nummer. En de... Ik ga geen ur zeggen hoor. En dat is van iemand die een moeilijke naam heeft om uit te spreken. Caminos Cruzudos. Om maar internationaal te blijven. Zo is dat. Kom maar hoor, Marco. Ja, hij wil niet. <laughs> dat is heel vervelend als hij niet wil. Nee. Dus eh, de cd loopt vast. Ik, uh, ik leg nou, even geeft niks. Ik leg even een andere cd in. Ja. Het blijft overigens vandaag een hele regenachtige dag. Dus als je verder geen plannen hebt, zou ik zeggen... blijf lekker thuis en eh, zet hem op 106.9 Jazz FM. Of ga naar onze eigen website. Ja. komt helemaal goed hoor, Marco. Ja. Soms laat de techniek ons even in de steek, maar dat geeft helemaal niet. Als je je wilt kun je ook altijd even naar onze website www.erikmarco.nl En... Ehm, nee, ik ga geen uur zeggen. Hij doet het. Stevens ook een nummer met uh, Toets Nou, dit De, de prachtige klanken van het Scandinavische jazzquartet En daarvoor hoorde u eh, dus eh, de, de, de, Spaanse klanken van Jane Monet. Eh, we hebben de techniek weer onder controle. Gelukkig. Gelukkig. En we blijven een beetje in het Scandinavische, want we gaan uh, door dadelijk naar ehm, Stockholm Sweetnin van, Scott. Scott Hamilton. Een best wel bekende in de jazzwereld, want hij speelt tenor saxofoon. Oké, prachtig. Ja, jij speelt goksaxofoon? Ja, ik, heb ook, ik ben op tenor begonnen en later ben ik overgegaan op alt. Ah, oké, oké. prachtig. Ja, mooi instrument. We gaan er naar luisteren. Ja, absoluut. Fijn dat je luistert trouwens. Ja, we gaan gelijk over naar de eh, jazzagenda. Dus zoals gezegd, 2 eh, februari, vandaag, Laura Fici met het eh, trio Calantes. Dat is in het Nick Vollebrecht Café in Laren. En het leuke ervan, het is gratis toegang. Ja, dus als je zin hebt en je wil de regen trotseren... zou ik zeggen, kom lekker naar Laren. Ja, 13.30 uur gaat de zaal lopen, dus half twee. Ja, je kan ook wachten tot 9 februari. Want dan eh, treedt het Jean-Louis Van Dam kwartet op in de krocht. En eh, ja, voor degenen die Jean-Louis niet kennen... het is een allround pianist met heel veel ervaring. En eh, Jean-Louis die speelt in diverse bands... en begeleidde ook een groot aantal bekende artiesten. Ken jij hem trouwens, Marco? Ja. Ja? Oh, oké, dat is een kort antwoord. Ehm, nou, 8 maart komt Joke Bruis, het Joke Bruis kwartet, naar de krocht. Die heeft het programma Celebrating 50 Years of Singing. Ik heb Joke Bruijs al een paar keer live mogen zien. En het is echt, eh, ze, doet het echt heel leuk. Het is echt een eh, moeite water. Maar en, eh, het is gewoon goed. Echt goed. Oké. Nou, ik geloof je direct. Ik plak jazz niet gelijk in Joke Bruis. Maar als jij zegt dat ze goed is, dan geloof ik. Maar 19 april plak je ook niet jazz aan nee, uh, Edwin Rutten. Nou, <laughs> nee, daarom. 19 <laughs> april inderdaad. Edwin Rutte kwartet. En ja, iedereen is aan het vieren. Hè? Edwin is ook aan het vieren. Celebrating the Music of Rogier van Otterlo. Oké. Ja. Rogier van Otterlo is natuurlijk de veel te jong overleden componist, arrangeur, pianist en dirigent. Echt een, uh, multitalent. Eh, ja. talent. En ja, hij maakt natuurlijk furoren met de filmmuziek van Help de Dokter Verzuipt, Turks Fruit en Keetje Tippel voor de senioren onder ons. Nou, dat zijn wij ook al een beetje, toch? ja, bedankt. 10 eh, mei, extra concert van de Preacher Man. Ook hij viert Celebrating de B3 Hammond. En de, dus- eh, B3 Hammond is een orgel... Eh. Oh. oh. <laughs> die moet opwarmen, toch? Ja, die moet dat, opwarmen. Dat weet ik dan wel. Ja. Maar goed, Celebrating the B3 Hammond en de cd-presentatie ook live at de Bimhuis. Dus dat op 10 mei. Nou, dat voor zover even de eh, Marco, had jij nog een opmerking? Nee, nee, nee. Eh, ik heb het volgende nummer klaarstaan. Oh ja, van... Ehm, ja, ik ken het nummer eigenlijk uit de jaren 80. Eh, Simply Red, Holding Back the Years. Maar hij is ook in een jazzversie uitgekomen. En dat vind ik wel heel erg leuk. En die gaan we nu beluisteren. En die wordt vertolkt door Jimmy Scott. back the years, thinking of the fears I've had so long. When somebody hears, listen to the fear that's gone. wishes be Jimmy Scott met Holding Back the Years. Jammer genoeg overleden in 2004. Eh, ja, heerlijke muziek. Ja. En leuk ook om zo'n nummer ook eens in een jazzuitvoering te horen. Vind ja, niet, Marco? Ja, het is eigenlijk een puur popnummer natuurlijk. Ja, absoluut. En we kennen hem allemaal.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 Hij mocht onder andere eh, optreden in verschillende clubs natuurlijk in Manhattan... waar hij, waar geboren is. Maar hij heeft ook mogen optreden in het Witte Huis. En hij heeft onder andere op Montreux Jazz Festival... in 2000 een prijs gewonnen voor Dizzy Gillespie's All Night in Tunisia. En nou, toen hij drie was, kreeg hij een speelgoedpiano. Ja. Zo is hij begonnen met piano. Ongelooflijk, hè? Ja. Helemaal autodidactisch. Ja, ongelooflijk. Eh, als volgende plaat hebben we eigenlijk ook weer een cover eh, staan. Hij is al uh, ingestart in de achtergrond. Dat ging iets vlot. En dat is You've Got a Friend. vertolkt door Stacey Kent. Close your eyes and think of me. soon I will. just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call. care just as before. And happy we will be beyond the sea. And never again I'll go say. It's near beyond the moon. C'est rond, rose et I know. beyond a doubt, my heart will lead me there soon. We will meet. Beyond the shore. Le long des golfes Clay. Guess just as before. chansons chansons dormo la mer a percé mon cœur pour la vie never again la mer never again will I sail away les amercés somewhere beyond the sea le long des golfes clairs you're there waiting Hallie Lauren. En eh, het is een duet met een Sean Ship. Ja, Ik ken deze man niet. Nee, ik ook niet. Ik dacht gelijk aan Sean van het Schip, maar dat is iemand anders. Dat is weer iemand anders, Marco. En eh, Halle Hallie die komt uit Alaska. Dus we gaan nu echt helemaal de wereld over. We zijn al in Scandinavië geweest. We zijn eh, eigenlijk overal al geweest. Ja, en we gaan het tweede uur gaan we sowieso nog veel internationaler. Dan gaan we naar China, we gaan naar Rusland, naar Scandinavië, naar Spanje... naar Portugal, Italië, Duitsland en ook naar Nederland. En we gaan uptempo. En we gaan een beetje uptempo, dat klopt ook. Ja. En we hebben natuurlijk eh, het eh, begin van het tweede uur... Eh, weer een, nummer van een zanger waarvan je het echt niet verwacht. Dit is een Nederlandse zanger, dus ik zou zeggen blijf, oh, blijf gewoon luisteren. Ja. ja. Nou, en dan zijn we alweer eh, aan het einde gekomen van het eerste uur. Mijn naam is Erik. En mijn naam is Marco.